Het is de Oekraïense Duitser Michael Seifert die de bijnaam het beest van Bolzano had. Hij was kampenwaker in het concentratiekamp Bolzano, waar Italiaanse joden en verzetsmensen gevangen zaten. Seifert beging daar in 1944 en 1945 oorlogsmisdaden. In 1951 vluchtte hij naar Canada. Dat land leverde hem in 2008 uit aan Italië, waar hij acht jaar eerder door een tribunaal bij verstek tot levenslang was veroordeeld. Michael Zuivert is 86 jaar geworden. Bij Woerden heeft de politie drie inzittenden aangehouden van een auto die op de A12 uit de bocht was gevlogen. De drie werden opgepakt toen ze na het ongeluk wegrenden. Bij het doorzoeken van de auto ontdekte de politie draden die konden wijzen op een explosief. Daarom werd de EOD ingeschakeld, maar die vond niets bijzonders. Voor het onderzoek werd het verkeer op de A12 een tijdje in beide richtingen afgesloten. De drie opgepakte mannen worden verhoord. In Pompeji is het 2000 jaar oude huis van de gladiatoren ingestort. Het stenen gebouw aan de Hoofdstraat in Pompeii fungeerde waarschijnlijk als clubhuis voor de gladiatoren. Het stond vlakbij het amfitheater waar de gevechten werden gehouden. Het gebouw had muurschilderingen van militaire taferelen. Het is nog niet duidelijk waardoor het huis van de gladiatoren is ingestort. Mogelijk was door een waterlek de fundering aangetast. Pompeii werd in 79 na Christus vernietigd door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. De opgraving is een van de belangrijkste toeristische attracties van Italië. In de eredivisie heeft koploper FC Twente met moeite gewonnen van Excelsior. Het werd in Enschede 2-1. Een kwartier voor tijd maakte de Oostenrijkse spits Janko de winnende treffer. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden in de eredivisie. FC Groningen speelt tegen NAC, Heerenveen tegen Heracles en de Graafschap tegen NEC. Het weer langs de kust nog buien, in het noordoosten kans op mist. Morgen vooral in het noorden zon, in het zuiden mogelijk regen.